Zit van der Linde met het NOS-journaal. Buitenlandse arbeiders en boeren worden nog steeds uitgebuit... ondanks de winsten die supermarkten in de coronacrisis hebben gemaakt. Oxfam Novib heeft voedselketens onderzocht van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus. In 2018 constateerde Oxfam Novib ook al dat supermarkten te weinig doen tegen uitbuiting. Met name vrouwen zijn daar de dupe van omdat zij vaak onzekere banen hebben en minder verdienen. Het moederbedrijf van Albert Heijn noemt het een simplificatie dat de winsten van supermarkten problemen in de voedselketen kunnen oplossen. Justitie verdenkt een man uit Bunschoten van seksueel misbruik van zeven kinderen. Het gaat om jongens en meisjes die allemaal jonger dan 12 zijn. De man van 34 zit al sinds eind vorig jaar vast. In drie gevallen pleegde hij het misbruik mogelijk tijdens zijn vrijwilligerswerk bij een door de kerk georganiseerde kinderopvang. Om het toerisme weer op gang te brengen gaat Turkije de coronamaatregelen verder versoepelen. Vanaf 1 juli geldt er geen avondklok meer. En ook wordt de algehele lockdown op zondag opgeheven en gaat het openbaar vervoer weer open voor iedereen. Op het EK heeft Denemarken zich geplaatst voor de achtste finales. In Kopenhagen wonnen de Denen met 4-1 van Rusland, waardoor ze tweede in Pool B werden. Het al geplaatste België won met 2-0 van Finland, dat nu als derde in de pool ook nog een kans heeft om door te gaan. Rusland is uitgeschakeld. Eerder vanavond heeft het Nederlands elftal de derde en laatste groepswedstrijd van het EK met 3-0 gewonnen van Noord-Macedonië. De doelpunten werden gemaakt door Depay en twee door Wijnaldum. Het weer nog. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar vannacht af.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 Normaal doe ik dit niet zo snel Ik hoop dat jij niemand wat vertelt Ik wil real things in my life Ik koos je, vertel me hoe maak je mijn hart open Ben je van mij dan en ik van jou Wat ik voel zie je in mijn ogen oh, oh.